Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij vlak voor de ingang van het Sparta-stadion in Rotterdam... is vannacht iemand gewond geraakt. De man werd kort na het incident binnengebracht bij het Erasmus MC... en is later opgepakt. Omwonenden zeggen dat ze zo'n 15 schoten hoorden. Volgens de politie waren er twee auto's betrokken bij de schietpartij... die na het schieten wegreden. Daarbij liepen meerdere auto's in de buurt schade op. De douane heeft 656 kilo cocaïne gevonden tijdens een controle in de haven van Vlissingen. De drugs waren verstopt in een lading bananen uit Ecuador. Die had als bestemming Duitsland, maar het bedrijf waar de bananen op weg naartoe waren... heeft waarschijnlijk niks met de kook te maken. De cocaïne met een straatwaarde van zo'n 50 miljoen euro is inmiddels vernietigd. Fox News en stemmachinefabrikant Dominion hebben op het laatste moment een schikking getroffen. De nieuwszender betaalt ruim 787 miljoen dollar aan Dominion. Dat bedrijf had een rechtszaak aangespannen omdat de rechtse nieuwszender bewust het Amerikaanse publiek zou hebben misleid. Fox meldde herhaaldelijk dat er was gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen in 2020... en dat de stemcomputers van Dominion daar onderdeel van uitmaakten. Nou, Fox wist dat dat niet waar was. Dominion had anderhalf miljard dollar geëist... maar neemt nu met de helft genoegen. De rechtszaak is wel van de baan. En het nepnummer Hard On My Sleeve van Drake en The Weeknd... is verwijderd van Spotify, Apple Music en Deezer. Het nummer verscheen vrijdag op sociale media en ging viral. Vrij snel werd ontdekt dat het nep was. nummer is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Het nummer was in een paar dagen tijd al 600.000 keer gestreamd op Spotify. Het weer koelt af naar 3 tot 7 graden. Overdag eerst vrij zonnig. In de middag dan wat meer stapelwolken. Het waait vrij stevig bij een graad of 15. Donderdag veel bewolking, regen, maximaal 11 graden. De dagen daarna is het tijdelijk iets warmer.